Michel Koenen met het NOS-journaal. In vijf Amerikaanse staten is nog geen uitslag van de presidentsverkiezingen. Er wordt met man en macht gewerkt aan het tellen van alle stembiljetten. De democraat Biden en republikein Trump ontlopen elkaar in de swing states soms slechts duizenden stemmen. Trump staat op flinke voorsprong in Alaska en North Carolina. In Georgia en Pennsylvania is Biden bezig aan een inhaalslag. In Nevada heeft hij een voorsprong. Biden heeft nog zes kiesmannen nodig voor de benodigde 270 kiesmannen voor het presidentschap. De politie in Groningen heeft bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel een man in zijn voet geschoten. Agenten waren afgekomen op een melding dat hij mensen zou bedreigen met een mes. Bij zijn arrestatie verzette hij zich samen met anderen en schoot een agentenman in zijn voet. Vier mensen zijn aangehouden. Een Amerikaanse rechter eist van het postbedrijf dat alle achtergebleven briefstemmen worden bezorgd bij de stemmetellers. Eerder werd al geëist dat een aantal sorteercentra moet worden doorzocht op achtergebleven stembiljetten. In veel staten mogen poststemmen meegeteld worden tot een week na de verkiezingen, zolang er maar een stempel op zit van voor 4 november. De Oostenrijkse regering wil een onderzoek naar het handelen van de inlichtingendienst rond de aanslag in Wenen van maandag. De dienst was door Slowakije gewaarschuwd over de daden van 20, een islamitische extremist die in Slowakije had geprobeerd om aan munitie te komen. Vervolgens is daar door Oostenrijk niks mee gedaan een grote ijsberg die drie jaar geleden is afgebroken van Antarctica... bedreigt het eiland Zuid-Georgia in de Atlantische Oceaan. Als het vastloopt op de kust worden de dieren die er leven bedreigd... omdat ze dan geen voedsel meer kunnen vinden. Ook kan het onderwaterleven ernstig worden verstoord, stellen wetenschappers. Het weer, het koelt af tot 0 graden in Limburg tot 5 dicht bij zee. Aan de grond kan het op veel plaatsen licht vriezen.